Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Dit was het geluid van de afgelopen anderhalve dag. Rijden er geen trein, rijden er geen trein, Schiphol Airport. Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, rijden er geen trein steeds weet ProRail niet waardoor de storing wordt veroorzaakt. Honderden mensen moesten vannacht op het station slapen of in stilstaande treinen omdat ze vastzaten. En veel mensen konden niet bij het concert van Harry Styles in de arena komen. Of konden juist daarna niet meer naar huis. Al vonden sommigen dat geen enorme ramp. Wij hebben zeker niet geslapen. <laughs> Wij hebben wel echt van de hele aardige mensen van de Ziggo Dome... hebben we eh, allemaal slaapzakken en eh, dekens gekregen, zodat we wel iets hadden. Maar uh, wij hebben niet kunnen slapen jullie gaan ook niet meer naar huis? Nee. Nee, eh, we gaan vanavond weer naar huis. <laughs> en morgen ook. ProRail zegt de reizigers te gaan compenseren. En deze radiotoespraak van Poetin... is nep, zegt Rusland. In de toespraak waarschuwt president Poetin voor een Oekraïense invasie van Rusland. Die zouden net over de grens troepen aan het verzamelen zijn. Maar hackers zijn daar verantwoordelijk voor, zegt Rusland. En de bekendste vrouwelijke kindermoordenaar van Australië, Kathleen Folbig, loopt na 20 jaar weer vrij rond. Ze zat vast voor het doden van haar vier kinderen, maar het bewijs rammelde, zegt correspondent Meike Weijers. Nieuw onderzoek van de laatste jaren heeft aangetoond dat alle kinderen eh, van Kathleen en Craig Folbig een genetische aandoening hadden die hun dood heel goed zou kunnen verklaren. Het eerdere bewijs werd vooral geleverd door beschuldigingen van haar man, die destijds haar dagboek vond. Daarin schreef ze eh, onder andere in die periode... dat ze zich altijd schuldig voelde. Dat ze bang was om alleen te zijn met haar kinderen. En uiteindelijk eh, ja, gaf dat voor haar man de doorslag om haar te verdenken van moord. Volbeek heeft nu gratie gekregen, maar is nog niet onschuldig verklaard. Als ze dat voor elkaar wil krijgen, moet de hele rechtszaak opnieuw. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar 11 graden. En morgen een droge dag met eerst volop zon en later meer wolken. Het is dan 18 graden tot lokaal 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken minder dan 10 minuten tijdverlies. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nu wel 10 minuten oponthoud tussen Hoofddorp en Op De A5 van Hoofddorp naar Amsterdam is de vertraging ook 10 minuten voor de aansluiting met de A10.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 Hey. Me people get up to join this foundation as we're raising, raising until the break of day. Hey. down. fine. we can hold on, hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.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 Een radiotoespraak waarin de Russische president Poetin waarschuwt voor een Oekraïense invasie van Rusland is nep volgens het Kremlin. Hackers zouden verantwoordelijk zijn voor het uitzenden van de speech. De beurskoers van het Zweedse streamingplatform Viaplay is fors gedaald... nadat het bedrijf naar buiten bracht dat het slechter gaat.